Citydijkers met het NOS Journaal. Farmaceuten stoppen elk jaar met de verkoop van honderden essentiële geneesmiddelen in Nederland. Ze mogen ze niet verkopen omdat zorgverzekeraars één middel mogen aanwijzen als voorkeursmiddel. Als er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof. Daardoor zijn er steeds minder alternatieven beschikbaar bij een medicijntekort. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks PvdA roept kandidaat-premier Dick Schoof op... om zich vrijwillig te laten ondervragen door de Tweede Kamer. Ministers moeten verplicht aan zo'n ondervraging meedoen, maar de premier niet... omdat dit vaak de leider is van een partij waarvan de standpunten bekend zijn. Maar bij Dick Schoof zit dat anders, zei Klaver in op één. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werd in 16 landen mensen geëxecuteerd... Dat is het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie de cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het aantal executies toe, vooral in Iran. In Den Haag zijn gisteravond tientallen mensen opgepakt... bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De burgemeester besloot de demonstratie na zo'n twee uur te beëindigen... omdat mensen weigerden te vertrekken. Vervolgens sloeg de sfeer om. De aangehouden demonstranten zijn afgevoerd met bussen. Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Volgens het CBS gaat het tegenwoordig om bijna 70% van de vrouwen. Eind jaren 70 was nog maar 20% van de vrouwen financieel onafhankelijk. Vrouwen zijn sindsdien vaker en meer uren gaan werken. En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen tegenwoordig vaker door. Het weer, bewolkt met buien en een graad of 13.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 En dat is het kleinste aantal sinds de cijfers worden bijgehouden. Wel nam vorig jaar opnieuw het aantal executies toe. In Den Haag zijn gisteravond tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De burgemeester besloot de demonstratie te beëindigen omdat mensen weigerden te vertrekken. Vervolgens sloeg de sfeer om. Wetenschappers denken dat de oude Egyptenaren 4000 jaar geleden al probeerden om kanker te genezen door middel van operaties. De wetenschappers vonden op twee oude schedels kwaadaardige tumoren, maar ook snijsporen. Het weer bewolkt met buien. Smiddags wordt het vanuit het westen uiteindelijk droog bij zo'n 17 graden. always say it's good for the geese, it's always good for the gander, Irish sailor. Um. with you is Well, I finally got my nerve up. and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all, the South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to listen up and feel this, cause we won't quit. quit. This This floors, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working the nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with the this new flow. You need to listen up a real bitch. Cause we won't quit, quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know não up the real dish. yo, this is Jay rock Uh -huh. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's the NADI, you didn't think I was coming at ya. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. This is Big Bro, bro taking over the show, show this new flow. somebody. You know that I could use somebody.